Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Rusland heeft de doelstellingen in de oorlog tegen Oekraïne mogelijk naar beneden bijgesteld. Een van de hoogste generaals zegt dat Rusland zich gaat richten op de volledige bevrijding van de Donbass in het oosten van Oekraïne. Bij het begin van de oorlog werden als doelen genoemd dat Oekraïne een neutrale status moest krijgen en gedemilitariseerd moest worden. Experts denken dat Rusland de doelstellingen heeft aangepast omdat de Oekraïnse tegenstand veel groter is dan verwacht. De Franse president Macron wil een poging doen om burgers te evacueren uit de belegerde stad Mariupol. Hij zegt dat hij samen met Griekenland en Turkije aan zo'n reddingsoperatie werkt... en hij hoopt dat hij Rusland kan overtuigen om een evacuatie toe te staan. Macron wil daarover de komende dagen praten met president Poetin. In Mariupol schuilen vermoedelijk nog tienduizenden mensen in de ruïnes. De stad telde voor de oorlog ongeveer 400.000 inwoners. De Europese leiders hebben op de EU-top in Brussel nauwelijks concrete afspraken gemaakt over de aanpak van de hoge energieprijzen. Wel gaat de Europese Commissie in opdracht van de EU-leiders onderzoek doen naar een prijslimiet op de inkoop van gas. Ook wordt gekeken of de lidstaten samen gas kunnen inkopen. Hoe dat eruit moet zien is nog niet duidelijk. Volgens premier Rutte is er geen simpele oplossing voor de hoge prijzen. Hij wees erop dat er duizenden contracten en honderden partijen bij de energiemarkt betrokken zijn. De afgelopen dag zijn er via corridors ruim 7300 mensen geëvacueerd uit Oekraïnse steden, meldt de Oekraïnse vicepremier op Facebook. 2800 mensen zijn met hun eigen voertuig van Mariupol naar het noordwesten gereisd. 4000 mensen zijn geëvacueerd met bussen. Het weer.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 My patience is waning Is this entertaining? in the past so many paced a million times Drown out the voices in the air Leaving the ones that never cared Picking the pieces up and building to the sky My patience is waning Is this entertaining?